uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Anna van der Breggen heeft bij de WK wielrennen de wereldtitel op de weg gewonnen. De Olympisch kampioene kwam aan het einde van de 156 kilometer lange wedstrijd in en rond Innsbruck alleen over de finish. Ze was met nog 40 kilometer te gaan, weggereden uit het peloton, achterhaalde een kopgroep van vijf rensters en reed kort daarna alleen door. De Australische Amanda Spread werd op ruim drie minuten tweede. De Italiaanse Tatiana Guderzo pakte het brons. Op Sulawesi zijn tot nu toe bijna 400 mensen omgekomen... na de aardbeving en tsunami die het Indonesische eiland gisteren troffen. Ook zijn er honderden gewonden en worden nog veel mensen vermist. De aardbeving met een kracht van zeker 7,5 veroorzaakte gisteren een vloedgolf... en vooral die tsunami maakte veel slachtoffers. Met name de hoofdstad Palu en omgeving is zwaar getroffen... mogelijk doordat de stad aan een smalle baai ligt. Het Rode Kruis probeert hulpgoederen het gebied in te krijgen... maar dat is niet eenvoudig, veel wegen zijn onbegaanbaar. Een inwoner van De Meren is opgepakt omdat hij een jongen van 13 mishandelde... die stiekem bij hem had aangebeld en was weggerend. De man van 59 was boos over het belletje lellen en rende de jongen achterna. Hij kreeg hem te pakken en sloeg hem met een paraplu op het hoofd. De verwondingen waren zo ernstig dat de 13-jarige jongen moest worden behandeld in het ziekenhuis. De Fin Valtteri Bottas begint morgen in de Grand Prix van Sochi vanaf pole position. De Formule 1-coureur zette in de kwalificatie de snelste tijd neer. Zijn teamgenoot, de Brit Lewis Hamilton, start als tweede voor de Duitser Sebastian Vettel. Max Verstappen wist vooraf al dat hij vanuit de achterhoede moet starten. Hij heeft een nieuwe motor in zijn auto laten zetten... en heeft het maximaal aantal toegestane motorwissels overschreden. Het weer, het blijft droog en af en toe schijnt de zon. Vanavond en vannacht is het op veel plaatsen vrij helder... en daalt de temperatuur naar rond het vriespunt in het oosten... tot een graad of acht langs de kust.